Lot met het NOS Journaal. Het aantal veilige landen is het laatste halfjaar sterk gedaald, meldt Trouw. Het gaat om mensen uit landen als Marokko, Albanië en Algerije. Ze maken vrijwel geen kans op een verblijfsvergunning. In de tweede helft van vorig jaar deden ruim 1200 Marokkanen een eerste asielverzoek in Nederland. In de eerste helft van dit jaar waren dat er nog geen 500. Het IND denkt dat de daling te maken heeft met maatregelen die Nederland heeft genomen. Zo krijgen asielzoekers uit veilige landen geen geld meer als ze teruggaan. Verhuurders van historische schepen weten vaak onvoldoende hoe ze hun boot veilig moeten onderhouden. Ook moet er meer toezicht komen op de sector. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die het ongeluk van vorig jaar op een boot in Harlingen onderzocht. Toen brak de mast van een historisch schip af, waardoor drie mensen omkwamen. De Onderzoeksraad zegt dat de houten mast verrot was. Vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn vannacht zeker 10.000 mensen geëvacueerd. In de buurt van Bormley-Mimosa zijn honderden hectare natuur verbrand. Honderden brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. Frankrijk heeft de buurlanden om hulp gevraagd bij het blussen. De Nierstichting vindt het logisch dat door het nieuwe donorsysteem meer mensen aangeven dat ze geen organen willen afstaan. Volgens de stichting zijn dat mensen die eigenlijk hun keuze al hadden gemaakt en dat nu pas laten weten. Het effect was volgens hem te zien in andere landen met een nieuw donorsysteem. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer in met een systeem waarbij iedereen donor is, tenzij iemand aangeeft dat niet te willen. In maart hadden 1,7 miljoen Nederlanders laten registreren dat ze geen organen willen afstaan. Dat is ongeveer 200.000 meer dan een jaar ervoor. En het weer dan nog, eerst droog en geregeld zon. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt en vooral in het oosten enkele buien. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A2 Utrecht richting Amsterdam dicht tussen Knopend Holendrecht en Knopend Amstel. Dat heeft te maken met een verzakking bij Knopend Amstel van het asfalt.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 So baby. know. I will never forget the first time we kiss. It's like striking gold, catching a big fish. Yes, you are on top of my romance list. Second to none, you're the downtown, walking fast. Faces pass, and I'm homebound.